Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft station Den Haag Centraal ontruimd. Pro-Palestijnse activisten voerden actie op de perrons en liepen de sporen op. Het treinverkeer rond Den Haag is daarom stilgelegd. Dat duurt zeker nog tot half elf. Honderden demonstranten eisen dat het kabinet opkomt voor de activisten... die per boot naar Gaza probeerden te varen. Eerder vanmiddag greep de mobiele eenheid in toen er werd gedemonstreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken naast station Den Haag. De premier van Marokko zegt dat zijn regering in wil gaan op de zorgen van demonstranten... die al dagenlang actie voeren. Sinds afgelopen weekend protesteren duizenden jongeren in Marokko. Ze willen een einde aan corruptie en hervormingen in het onderwijs en in de zorg. De protesten liepen meerdere keren uit de hand. Er vielen drie doden en honderden gewonden. De premier zegt dat de gesprekken de enige manier zijn om de problemen aan te pakken. De man die verdacht wordt van het doodsteken van een 11-jarig meisje in Nieuwegein... moet als volledig ontoerekeningsvatbaar worden gezien. Dat maakte de rechter vandaag bekend. Na een maandenlange observatie van de verdachte in het Pieter Centrum... blijkt dat de man ernstige psychoses heeft. Hij leidt al tien jaar aan schizofrenie. Ook is gebleken dat de man drugs had gebruikt... vlak voordat hij het meisje tegenkwam... en op dat moment in een psychose zat. Zijn zaak wordt volgend jaar behandeld. Go Ahead Eagles heeft het Europa League-duel tegen Panathinaikos gewonnen. In Athene werd het 2-1 voor de ploeg uit Deventer. Go Ahead kwam met 1-0 achter, maar na rust wist Milan Smit twee keer te scoren. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Go Ahead Eagles een wedstrijd in een Europees hoofdtoernooi wint. In de Europa League speelde ook FC Utrecht tegen SK Bran uit Noorwegen. De Utrechters verloren met 1-0. Het weer, vanavond steeds meer bewolking, maar wel droog.